Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid van een beperkte Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Noord-Afghanistan. Dat schrijven de ministers Timmermans en Hennis aan de Tweede Kamer. Vanmorgen lekte al uit dat Nederland nadenkt over het sturen van zo'n 150 militairen naar Afghanistan als de huidige ISAF-missie eind dit jaar afloopt. De nieuwe missie is vooral een trainingsmissie. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is tevreden dat de laatste chemische stoffen uit Syrië zijn verwijderd. Hij heeft nog wel grote zorgen over het gebruik van chloorgas. Vanmiddag werd bekend dat alle door Syrië opgegeven chemische wapens weg zijn uit het land. De minister zegt dat hij grote waardering heeft voor het werk van de OPCW-missie. Hij roept Syrië op om ook alle faciliteiten voor het chemische wapenprogramma te vernietigen. De vrouw die vorige maand in Soudaan ter dood werd veroordeeld... omdat ze weigerde zich tot de islam te bekeren, is vrijgelaten. Een rechtbank bepaalde vandaag dat de christelijke vrouw vrij moest komen. De 27-jarige vrouw zat sinds enkele weken in de dodencel... waar ze ook beviel van haar tweede kind. Haar veroordeling tot de doodstraf leidde tot veel protest... van onder meer mensenrechtenorganisaties. De Nederlandse man die in Nieuw-Zeeland voor de rechter staat voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk had eerder die dag een ander ongeluk. Hij was met een huurauto van de weg geraakt en in een greppel terechtgekomen. De 52-jarige Nederlander heeft schuld bekend aan het ongeluk begin juni. Hij negeerde een stopbord en reed een vrouw en twee meisjes dood. De echtgenoot van de vrouw raakte zwaar gewond. De rechter doet 16 juli uitspraak in de zaak. Het weer, geregeld zon en droog. Vanavond is het 16 tot 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 8 tot 12. Morgen enkele buien, maar in het zuidwesten vrijwel droog. Het wordt 17 tot 20 graden. In Limburg wordt het eerst nog een graad of 23. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat 170 kilometer file. Het is voor een maandag een erg drukke spits. Ik noem de files van 7 kilometer en langer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam 9 kilometer tussen Leidsendam en Dorp. Dan de A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen Badhoevedorp en Beverwijk 15 door een ongeluk. De weg was daar een tijdje helemaal dicht, maar inmiddels is de weg weer open. De A10 Zuid richting Amersfoort tussen Osdorp en knooppunt Watergraafsmeer 11. Dat komt door een ongeluk op de A1 bij knooppunt Watergraafsmeer. Drie rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Breda bij knooppunt Lunette 7. Dat komt door een gestrande auto.